van 3 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Den Haag wordt op twee plaatsen overlegd over de lerarensalarissen. In het Johan de Withuis, net buiten het Binnenhof, zijn formatiegesprekken gaande voor het nieuwe kabinet. Terwijl in het ministerie van Algemene Zaken het demissionaire kabinet bijeen is om de begroting af te ronden. De PvdA wil de verhoging van de lerarensalarissen nu in de begroting voor 2018 vastleggen, maar de VVD vindt dat dat ook een zaak is voor het volgende kabinet. Vanochtend klonk er enig optimisme omdat er een mogelijke oplossing zou zijn, maar het is nog niet duidelijk wat die oplossing is. De man die vastzit voor de terreurdreiging in Rotterdam blijft nog zeker 14 dagen in de cel. De 22-jarige verdachte uit Brabant werd vorige week van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Volgens justitie verspreidde hij een bericht over een mogelijke terreurdreiging bij poppodium De Maasilo. Een optreden werd geannuleerd. In een staatsziekenhuis in India zijn in een maand tijd zeker 217 kinderen overleden. Alleen al in de afgelopen 24 uur overleden er 42 kinderen, de meeste aan hersenontsteking. Het ziekenhuis en de lokale regering wijzen naar elkaar over de schuldvraag. Vaststaat dat het ziekenhuis financiële problemen heeft en dat vanwege een betalingsachterstand de levering van zuurstof was gestaakt. Oeganda gaat het bezit en de verspreiding van porno hard aanpakken. Het is een, er is een speciale pornografiecommissie voor in het leven geroepen. Die gaat seksueel getint materiaal opsporen en vernietigen, ook op computers. Oegandezen die pornofilms, foto's of tekeningen hebben... kunnen tot 10 jaar cel krijgen. De overheid van Oeganda beweert dat porno leidt tot drugsgebruik, homoseksualiteit en incest. Het weer in het westen regen en maximaal 18 graden. In het binnenland meer opklaringen en mogelijk nog 25 graden. Uiteindelijk wordt het overal bewolkt en regenachtig. Morgen meer zon en met maximaal 19 graden fris. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Voorlopig valt de drukte mee op de wegen in de Randstad. Alleen wat vertraging op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam. Richting Schiphol en Den Haag tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. Dat heeft ook te maken met de afsluiting van de A10 West.